Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Obama om de politiek aan te spreken op de padstelling rond de staatsschuld. Het huis van afgevaardigden werd plat gebeld. De piek lag op 40.000 telefoontjes per uur. Verschillende websites van parlementsleden, waaronder die van de republikeinse leider John Boehner, gingen plat door de vele reacties. De meeste mensen vroegen de politici om snel tot een akkoord te komen over de staatsschuld. Gisteren riep president Obama Amerikanen op om in actie te komen. Het lukte de Democraten en de Republikeinen niet om samen een oplossing te vinden voor de hoge staatsschuld. Amerika dreigt daardoor binnenkort zijn rekeningen niet meer te kunnen betalen. Bij een gevecht tussen gevangenen in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez zijn 17 mensen omgekomen. Het ging om een wraakactie binnen de gevangenis, zeggen de autoriteiten. Ciudad Juarez ligt aan de grens met Amerika. Het is het strijdtoneel van verschillende drugskartels een rechter in Mexico heeft een 14-jarige huurmoordenaar veroordeeld tot drie jaar gevangenis. Dat is de maximale straf die hij kon krijgen. De jongen heeft zeker vier mensen omgebracht. Hij zegt dat hij werd gedwongen door drugshandelaren. Hij zou op zijn elfde zijn ontvoerd door het South Pacific drugskartel. Dan Peek, de medeoprichter en muzikant van folkrockband America, is overleden. America werd bekend met het nummer Horse With No Name, dat op hun debuutalbum stond in 1972. Dan Peek zong en speelde gitaar en keyboard. In 1977 verliet hij de band om zich toe te leggen op gospelmuziek. De laatste jaren had hij zich samen met zijn vrouw teruggetrokken op de Cayman-eilanden. Dan Peek is 60 jaar geworden. Het weer, veel wolkenvelden, maar in het noorden ook opklaringen en een enkele mistbank. Minima vannacht om 12 graden. Overdag stapelwolken en enkele buien. In het oosten kans op onweer. Het wordt 20 graden aan de kust tot 23 in het oosten.